Ze willen bijvoorbeeld niet dat je je constant moet laten testen, zegt de PvdA. Nou, ik wil een beetje voorkomen dat we voor elk biertje, voor elk museumbezoek, voor elke boterham eh, een heel systeem optuigen. En partijen zijn niet blij met het plan om voor testbewijzen voor grote evenementen 7,50 euro te vragen. Dit is D66. Ja, deze bijdrage, eigen bijdrage roept veel ethische en praktische bezwaren op bij ons. Allereerst zou het leiden tot een ongewenste tweedeling, want er wordt een onderscheid gecreëerd tussen mensen voor wie dat extra bedrag geen probleem is en mensen voor wie dat wel een barrière vormt. Het debat duurt waarschijnlijk nog de hele dag. Een middelbare school in Bussum heeft meerdere leerlingen geschorst of zelfs helemaal van school getrapt vanwege een totaal uit de hand gelopen examenstunt. Ook wordt er aangifte gedaan gedaan, zegt de rector tegen de krant Gooi en Eemlander. Bij de, stunt, bij de stunt werden docenten aangevallen en bedreigd. En er werden ook dingen vernield. Dierenbeschermers willen voorkomen dat acht dolfijnen uit het dolfinarium in Harderwijk worden verhuisd naar China. Het dolfinarium wil de dieren verkopen wegens geldproblemen. Maar de vrees is dat er in China met de dolfijnen wordt gefokt of dat ze zoveel shows moeten geven dat ze er ongelukkig van worden. Een flink pech voor de bewoner van een bovenwoning in Veendam in Groningen. Het pand ging gisteren in vlammen op en een paar maanden terug was hij ook al geschrokken van een brand bij de buren. Toen kwam Adrie zelf nog met de schrik vrij, maar nu was het zijn eigen huis. Mijn hondengebit lag toevallig nog binnen en die ben ik hem ook kwijt. Portemonnee, alles ben ik kwijt. Ik heb niet, wat ik aan heb, dat heb ik. Meer niet. En dat terwijl Adrie nog niet zo lang in Veendam woonde. Hij had net zijn leven weer een beetje op de rit. En hij weet nu nog niet waar hij voorlopig kan slapen. Ik ben weggegaan uit, eh, uit Noord-Holland en hier ben ik opnieuw wil ik beginnen. Ik ga me weer terugdenken. Wat heb ik hier nog? Niks. Het weer. In het zuiden neemt de kans op een bui toe. Op andere plekken schijnt soms de zon. Het wordt een graad of 11. Morgen mix van wolken en zon. Lokaal een buitje. En iets warmer. 12 tot 14 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is de N307 Hoorn richting Enkhuizen... tussen boven Karspel en Enkhuizen-Noord dicht door een ongeluk. Tot zover de verkeersinformatie.